De NOS-journaal. Het dodental door de paniek bij de Love Parade in Duisburg is opgelopen tot 18. 16 mensen stierven ter plekke en twee later in het ziekenhuis. Afgelopen middag kwamen mensen knel te zitten in een tunnel tussen het station en de enige ingang van het festivalterrein. Minstens 100 mensen raakten gewond. Hoeveel het er precies zijn is nog moeilijk te zeggen, omdat ze naar allerlei ziekenhuizen zijn vervoerd. Er waren 1,4 miljoen mensen naar de Duitse stad gekomen voor het dancefeest. De organisatie van de Love Parade was mogelijk niet goed voorbereid op de massale toeloop. Het terrein zou 500.000 mensen aankunnen, maar er kwamen er meer dan een miljoen. Toen de politie het terrein wilde afsluiten, omdat het vol was, ging het mis. Bezoekers wilden toch naar binnen en zochten alternatieve routes. Om niet nog meer gedrang te veroorzaken, werd besloten om het festival niet meteen af te breken. De Duitse president Wolf zegt ontzet te zijn over de tragedie in Duisburg. Hij sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en zei dat de oorzaak van de ramp tot op de bodem moet worden uitgezocht. De werkzaamheden in de Golf van Mexico gaan zo snel mogelijk weer verder. Het platform dat een ontlastingsput moet boren is terug op zijn plaats, zegt de eigenaar van het platform Transocean. De werkzaamheden in de Golf werden stilgelegd vanwege de tropische storm Bonnie. Ook waren de schepen die helpen bij het bestrijden van de olierampen door BP weggehaald. Maar de storm is afgezwakt en de schepen zijn volgens BP op weg terug... om met het herstel- en opruimingswerkzaamheden verder te gaan. Twee ontlastingsputten moeten ervoor zorgen dat de beschadigde boorput in de Golf van Mexico definitief kan worden gedicht.